spoedige start. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het 18 trekt over het land. Vooral in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht waait het flink. In Vlissingen is een windstoot gemeten van 141 km per uur. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd... vanwege zeer zware windstoten. En op sociale media melden mensen de eerste stormschade. De Amerikaanse president Trump dreigt met het stopzetten van de miljoenenhulp aan de Palestijnen... als die niet bereid zijn om vrede te sluiten met Israël. Volgens Trump geeft Amerika de Palestijnen elk jaar enkele honderden miljoenen dollars aan hulpgeld... en krijgen de Amerikanen daar niets voor terug. Geen erkenning en geen respect, aldus de president. Trumps reactie volgt op de boosheid van de Palestijnen over de erkenning door Amerika van Jeruzalem als de Israëlische hoofdstad. Dat is voor de Palestijnen onbespreekbaar en ze accepteren de VS niet meer als vredesonderhandelaar. De overgrote meerderheid van mensen die zijn hersteld van een ernstige psychiatrische aandoening, zoals een psychose, kunnen daarna maatschappelijk niet goed meekomen. Dat blijkt uit Gronings onderzoek, schrijft Trouw. De voormalige patiënten hebben problemen met persoonlijke hygiëne, zelfstandig wonen, sociale contacten en op het werk. Veel ex-patiënten belanden in een sociaal en emotioneel isolement waar ze moeilijk uitkomen, zegt hoogleraar Kastelein. Voor haar onderzoek volgde de hoogleraar vijf jaar lang ruim duizend patiënten. Muziekstreamingdienst Spotify wordt in de VS aangeklaagd voor het onrechtmatig aanbieden van nummers van onder meer The Black Keys, The Doors, Janis Joplin en Tom Petty. De uitgever die de artiesten vertegenwoordigt eist ruim 1,3 miljard euro van het Zweedse Spotify. Volgens het bedrijf betaalt Spotify willens en wetens te weinig auteursrechten voor zo'n 10.000 liedjes. Het weer. Het waait steeds harder en het regent, vooral langs de westkust en in de provincie Utrecht.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 on top of the world Stuur je allemaal fijne dagen.